Uur. Robert Baltus met het NOS Journaal. Het besluit van de KNVB een vervolgactie met de One Love aanvoerdersband te schrappen... krijgt felle kritiek van Marjan Olvers. De hoogleraar Sport en Recht is lid van de KNVB-commissie... die strijdt tegen racisme in het voetbal. Ze liet bij Nieuwsuur weten te betreuren dat de actie niet doorgaat. Ook voorzitter Umberto Tan zei eerder al teleurgesteld te zijn. De One Love-campagne staat voor verbinding... en is tegen elke vorm van discriminatie. Afgelopen weekend droegen de meeste aanvoerders in het betaald voetbal de band. De aanvoerders van Feyenoord en Excelsior weigerden dat. De KNVB laat weten dat de One Love campagne zeker doorgaat... en ook zichtbaar zal zijn op het WK in Qatar. In Gelderland zijn deze week de eerste bevers afgeschoten. Volgens het waterschap Rivierenland ontstond er bij Wamel een onaanvaardbaar risico. De beschermde dieren graven holen en gangen. In september werd een gang van 20 meter in een dijk langs de Waal ontdekt. Enkele holen hadden een doorsnede van anderhalve meter. Dat kan bij hoogwater leiden tot een dijkbreuk. Het plan van Johan Remkes om 5 tot 600 boeren die veel stikstof uitstoten te laten stoppen is niet genoeg. Er komt geen stikstofruimte vrij voor nieuwe woningen en wegen. Dat zegt het Financiële Dagblad na onderzoek. Haagse bronnen zeggen tegen de krant dat het kabinet daarom werkt aan een plan om zeven keer zoveel boeren uit te kopen. In de haven van Harlingen is de vergroongelukte watertaxi aangekomen... die betrokken was bij de dodelijke aanvaring met een snelle veerboot. De taxi zal worden onderzocht. De hulpdiensten zijn gestopt met het zoeken naar twee vermisten. Verwacht wordt dat de twee niet hebben kunnen overleven in het koude water. De oorzaak van de aanvaring is nog niet duidelijk. Uit gegevens van scheepvaartnavigatiewebsite marinetraffic.com... lijkt dat beide schepen harder voeren dan is toegestaan op de plek van het ongeluk. Het weer. Het blijft vannacht grotendeels droog. De temperatuur daalt naar 10 tot 14 graden. Later wordt het een mooie najaarsdag met geregeld zon.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 Now you're a farai le tue ansie chiuse e vuoti sassi che allontanerai senza mai pensare che come roccia come se questo cielo in fiamme ricadesse in me. Come scena su un attore. Per comecei. much done We think about the years to come and wonder People ask why When God.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 Take that money watch it burn. Sink in the river, the lessons I learned. Take that money watch it burn. Sink in the river, the lessons I learned. Everything that kills me makes me feel alive. Mi mujer me estoy llamando.